7 uur. Katrien Straapan met het NOS Journaal. Bijna driekwart van de werknemers in Nederland verzuimt wel eens vanwege stress... door bijvoorbeeld financiële problemen of een echtscheiding. arbo diensten noemen dat levensloopstress... en willen dat met een campagne beter bespreekbaar maken op het werk. Uit een rondvraag onder 1100 Nederlanders leiden de diensten af... dat ruim 80 van de werknemers de afgelopen vijf jaar last had van levensloopstress. Vooral in het contact met leidinggevenden moeten de klachten beter bespreekbaar worden... vinden de arbo diensten de VS heeft zwaardere sancties opgelegd aan Venezuela. President Trump heeft een decreet getekend... waarmee alle bezittingen van Venezuela in de VS worden bevroren. Zo wil hij de druk op president Maduro om af te treden opvoeren. Venezuela verkeert al jaren in een politieke, economische en humanitaire crisis. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht. Oppositieleider Guaido riep zichzelf eerder uit tot interim-president. Hij wordt door veel landen erkend, waaronder de Verenigde Staten en Nederland. Wereldwijd zijn de aandelenbeurzen gesloten met rode cijfers. In Amerika verloor de Dow Jones bijna 3 procent. Het grootste verlies op één dag dit jaar. Ook beurzen in Europa, Japan en Australië hebben te maken met stevige verliezen. Oorzaak is het oplaaiende handelsconflict tussen China en de VS. En president Trump brengt morgen een bezoek aan El Paso... heeft de burgemeester van de Texaanse stad gezegd. Daarna zou Trump ook naar Dayton gaan. Het Witte Huis heeft de bezoeken nog niet bevestigd. Bij de aanslagen in de Amerikaanse steden dit weekende... kwamen in totaal 31 mensen om. Noord-Korea heeft ongeveer 2 miljard dollar aan cryptovaluta gestolen... met cyberaanvallen op beurzen en banken. Dat schrijft de VN in een nieuw rapport dat in handen is van persbureau Reuters. Het gestolen geld zou zijn gebruikt voor het wapenprogramma van Noord-Korea. Het weer in het begin van de ochtend regen in het zuiden van Limburg.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 If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls.